Jobbo met het NOS journaal. De hoofdredactie van het tv-programma EO Netwerk vindt dat het VVD-leider Rutte zou sieren... als hij zijn excuses aanbiedt voor zijn uitlatingen over de werkwijze van Netwerk. Rutte beschuldigde de redactie van Netwerk gisteravond van tendentieuze journalistiek en voegde daar volgens de redactie nog een fors aantal onwaarheden aan toe. Dat gebeurde nadat hij was geconfronteerd met de effecten van de VVD-bezuinigingen op een drietal huishoudens. Een econoom van Nijenrode had de financiële gevolgen voor de gezinnen uitgerekend en daaruit bleek dat twee van de huishoudens er fors op achteruit gingen. Volgens Rutte had de EO hem de berekeningen pas heel laat laten zien. De EO ontkent dit ten stelligste. Het kabinet maakt 800 miljoen euro vrij voor verbreding van de filegevoelige snelwegen in de driehoek Amersfoort, Hilversum, Utrecht. Het plan bestond al enige tijd. Nu is het financieel en ook logistiek uitgewerkt. Tot 2015 worden de A1, de A27 en de A28 in de driehoek verbreed. De A28 komt na de zomer als eerste aan de beurt. Na 2015 start de tweede grote operatie, het aanpassen van het knooppunt Hoevelaken. Later vandaag zal het kabinet waarschijnlijk nog meer details bekendmaken. Bij een aanslag op een trein in de Indiase deelstaat West-Bengalen zijn zeker 65 mensen om het leven gekomen. Meer dan 200 mensen raakten gewond. Gevreesd wordt dat het dodental nog stijgt, omdat er nog veel mensen in de trein zitten. De passagierstrein was op weg van Calcutta naar de havenstad Mumbai. Na een explosie op de rails ontspoorde de trein en botste met hoge snelheid tegen een goederentrein. De Indiaanse autoriteiten gaan ervan uit dat de aanslag het werk is van Maoïstische rebellen. De opstandelingen hadden met wraakacties gedreigd na een aantal harde acties van leger en politie tegen de Maoïsten in West-Bengalen. Het weer vanuit het westen steeds meer zon. Het wordt 14 graden op de Wadden en 18 in het zuidoosten.